Omdat hij volgens de man niet de winnaar was van de verkiezingen. Agenten ontruimden daarom gebouwen in de buurt van het Capitool. Uiteindelijk gaf de man zich over. Er is opnieuw een Nederlands vliegtuig vanuit Kabul vertrokken. Aan boord zitten 50 mensen. Voor de mensen die nog in Afghanistan zijn en daar gevaar lopen... is nog veel onzeker, zegt correspondent Alette André. Iedereen die ook maar iets met de overheid, het leger... of het Westen in de breedste zin te maken heeft gehad de afgelopen 20 jaar... is doodsbang. Er gaan voortdurend verhalen rond eh, over de huiszoekingen... in welke buurt nu wordt gezocht. Er worden filmpjes gedeeld over vermeende executies. In Amsterdam hebben tientallen mensen een waken gehouden. Ze vragen het kabinet om alles op alles te zetten... Afghanen die zich hebben ingegeven voor Nederland in veiligheid te brengen samen met hun gezinnen. En familie en vrienden van SEP vragen aandacht voor de veiligheid in huizen. De student van 22 viel in mei uit het raam en overleed. Volgens een makelaar zat het raam te dicht bij de grond en voldeed het dus niet aan de veiligheidseisen. De combinatie van die lage borstwering, die daar 60 centimeter was, met een smalle vensterbank en enkel glas. En dat maakte dat het gewoon een hele gevaarlijke situatie is. Elk jaar vallen ruim 200 mensen uit het raam. 17 mensen overleven dat niet. Het is al een stuk veiliger als er een stang voor een te lage raam komt. Toch trekken maar weinig mensen aan de bel als er in hun studentenkamer van alles mis is. Wat huiverig zijn om tegen verhuurders te roepen als er iets niet goed is met hun woning... door de ongelooflijke schaarste die er is... En het is iets wat tot nu toe te weinig aandacht heeft gekregen, deze gevaarlijke situatie. En daar is ook de campagne van de ouders en de vrienden van Sepp op gericht om daar aandacht voor te vragen. En dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. Morgen ook opnieuw buien, maar ook wat zon dan en zo'n 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat nog file tussen Badhoevedorp en Knaalpunt Velzen. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De N208 Sassheim richting Velzen bij IJmuiden 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En op de N247 van Amsterdam naar Hoorn bij Broek en Waterland 3 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Alternative FM. niet eh, kunnen doen eh, in dat weekend in september. Hè, in de eerste weekend van september. Dan moet je een beetje compenseren. Dus eh, dat hebben we dan bij deze gedaan. Artistiek begonnen we mee met Stamina. Laatst verschenen werk van Artistiek. En achter Artistiek schuilt Ruben Rietveld. Want dit soort dingen hadden we dus eigenlijk moeten verwachten op het... je weet wel terrein, hè? dat was eigenlijk de bedoeling. Dat er een een of andere DJ uh, eh, tot eh, s ochtends eh, vroeg om een uur of zes bezig zou zijn op dat terrein. Maar ja, we hebben tegenwoordig te maken met Delta-varianten en dat soort zaken. Dus je mag komen. Je mag een wedstrijd gaan kijken. Formule 1 kijken. Een beetje je patat en bier halen. En voor de rest moet je op je kont zitten en kijken wat er voorgeschoteld wordt. En voor de rest, ja, kop houden en kijken. Dat is, dat is waar het over gaat. Goed, eh, die Formule 1, eh, dat eh, geloven we dan was langzamerhand. Ehm, goed, het is tijd voor... Want hij staat al helemaal driftig in te spelen. Ja, ja, ja, je bent er helemaal klaar voor, Luc. Want... Nog steeds in de disco. Ja, <laughs> nu, ja. je zit nog steeds in de artistiek modus, wat dat er gaat. Ehm, welke twee nummers ga, je, ga je spelen, Luc? Ik, ik ga, ehm, ja, wat ga ik spelen? Ik speel, ik speel Why Can't We Be Friends. Dat is één. En die tweede? De eh, C. Sea. De Sea. Word ik, uh, ik eigenlijk... Eh, ik, heb, ik denk altijd aan Zandvoort. aan lopen bij de Zandvoort. strand op Zandvoort. Oh, ben je, ben, kom je nog wel eens regelmatig hier in dit dorp, in dit gat? als je niet hier een optreden hoeft te doen... kom je dan nog even goed nog wel eens een keer kijken bij ons... hoe de badplaats eruit ziet. Om, ja, je zegt de Sea. Dan, kan, dan heb ik een beetje een voorstelling zo van eh, doe je inspiratie op of, wat dan ook? Uh, ontvlug je de stad en ga je dan een beetje naar het strand? Of, eh? Ik ga naar het strand soms en, ja, het, is gewoon heerlijk. hier dus? Ja, Oh, ja, nou, ja. ja, kom je dus ook nooit tegen, hè? Dat, dat is dan... ja, <laughs> ik, vertel je niet dat ik kom. Nee, dat is incognito. ja, want dat sta... je rond of zit je ergens... Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik bedoel, kijk, als, als we elkaar tegen zouden komen... Nou, dan staan we rustig een halve middag te praten, hoor. Dus oh, dat, zeker, zeker. als, je zie, dan, dan, <laughs> dan, doen we dat goed. Ik zal je bellen. een eh, oh, keer. Ja, nou, dat is goed. Eh, Why Can't Be Friends, dat is het eh, eerste nummer wat Luc van... Why Be Friends? Ja, oké. Okay. I love you too much for that. All right. Laat, <laughs> laat maar horen. Je weet het. laat maar horen. Let's do it down. walking out the door. You say it's forevermore. My heart is breaking on the floor. Why can't we be friends? Cause I love you too much for that. Why can't we be friends? Because I love you too much for that. Why? can we be friends? Cause I love you too much for that. You told me that it's never gonna be Cause you just do not love me What about the time that we felt so free she says that don't mean nothing to me. Whoa, burning tears streaming all over my face. Why can't we be friends? Cause I love you too much for that. Why can't we be friends? Cause I love you too much for that. Why can't we be friends? Cause I love you too much for that. Cause I love you too much for that Why can't we be friends? Cause I love you too much for that Why can't we be friends? Because I love you too much Het is een eh, klein eh, mini-applaus van, eh, van ons tweeën. Maar goed, wij tellen wel dubbel. Dan zijn het er in één keer vier. Ehm, eh, de laatste, dat heeft, eh, staat hier alles, staat alles weer goed? Want eh, daarnet... ja, precies. Ja, okay, want, goed Ja, <laughs> ik bedoel, ik, de laatste die gaat natuurlijk over de zee. Jawel. wat, wat is de strekking eigenlijk van het verhaal? gaat het ook echt over de zee of zit er nog een bijbedoeling bij, Het gaat echt over de zee. Ja? Ja, ja. Het is een van de weinige nummers waar... Ik, de, de voorstelling voor mezelf was... Eh, schrijf een liedje met zo min mogelijk woorden. Oh, oké. Okay. Liefst, één, één, woord per zin, zeg maar. Ah. Soms is dat, zijn het drie, maar meestal is het één. Nou. En eh, het, het, zit namelijk op eh, Trial and Error, de album die op ja, Spotify ja, zit. Ja, ja, ja. ja. dat, dat, zegt mij nog wel wat. Dus daar hebben we nog dus wel wat, wat aardige tracks nog wat van gedraaid van, van die EP. dus hier is Luc Nijman voor de laatste keer. sand. Beneath my feet. I see the sea. Wind. Against my cheeks. fish swim in the sea, in the sea, in the sea, in the sea, in the sea. Eh. Ja, ja, ja. Dat, eh, het, ik, ik, ja ik, ik waan hem ook echt bij de C. Dus eh, het is ook echt bijna nog net niet een, een schreeuwende mail. Die, je, je, moet ook al, Ja, Ik, ik, ik, zit hier op dinsdagochtend met een stel boeven radio te maken... die, die dat al honderd jaar doen. En op een gegeven moment zegt Frank Paardenkoper... die zegt dan op een gegeven moment... nou, ze hebben tegenwoordig ook nachtdienst. want hij, kan, hij kan dan amper slapen, want... Ze krijzen zelfs in midden in de nacht. Dus, eh, Maar eh, de meeuw vormt wel een onderdeel van het zeeleven. En je moet opletten als je in bij een harenkraam staat... dat je je broodje wel beschermt. Hè? Dus eh, de, de, zee is leuk om een dagje eh, rond te bivakeren. Maar let op als je een bakje kibbeling of wat dan ook eh, meeneemt. Want dat, dat eh, zijn rovers die, yeah. die meeuwen. Dus, zeker. Hey, dankjewel voor, voor de muzikale bijdrage. we gaan zo direct nog even kijken of we nog een mooie afsluiting kunnen verzinnen met, met alles en nog wat. Nu eerst muziek. En dat is No Man's Land. van dan het tweede gedeelte van Simulation Adaptation. En ja, ze hebben ook eh, een tweede deel. En dat is eh, dit nummer geworden. got so much more to show you. Well, won't you follow us and get a little lost? Now we really get to know you. Step by step, you seem to forget about the things that may control you. And all that's left inside your head is this need you cannot suppress. So come on, light your cigarette and come along with me. It's time to move your feet. When the music's right and the sun shines bright, there's nothing else we need. There's nothing you can do wrong when the urge to move is strong. Don't have to wait for the perfect song. And now it's time to move. it all behind and take your time to spread your wings. See what it feels like to fly high up in the sky and see what you find. There's no need to be shy. Cause out here there is just you and I now that you found a way to spend your day, you shouldn't hesitate to join us. Though people might look strange as they walk away, it doesn't matter what they say. Mm -hmm. Okay, I think I get it now. Am I doing this right? Don't wanna be left behind night It's time to take flight We won't stop till we're out of sight There's nothing you can do wrong When the urge to move is strong Don't have to wait for the perfect song And now it's time to move along And leave Leave it all behind See what it feels like to fly High up in the sky And see what you find There's no need to be shy Cause out here there is just you and I het eh, verhaal van Simulation Adaptation en No Man's Land Part 2. Nou, dat is altijd leuk eh, als je op een gegeven moment ook collega's aan het woord eh, gaat laten. Want ik ben een vaste volger van, van zijn programma op de zaterdagmiddag ik eh, maak ook wel eens regelmatig verwijzingen naar dat uh, programma Zwaardvis bij Radio Capelle. Maar eh, de mensen die dat programma een beetje volgen, en ik ben er dus één van... die weten inmiddels dat dat een, een jubileumuitzending gaat, gaat krijgen. En dat is aanstaande zaterdag al, mensen. Willem de Waard, Oftewel, zoals eh, bij een van eh, de collega-presentatoren bij Radio Capella zegt... Mr. Zwaardvis. Maar ik weet niet of dat eh, zo is. Willem, is dat te veel eer? Of? nou ja, weet je, het programma is ooit begonnen door mij onder andere. En ik zit er nog steeds. Ja. Dus ja, dan mag je dat wel zeggen. <laughs> ja, ik weet het niet. Maar ik, zijn er ook nog mensen die, die buiten jou dat ook nog gepresenteerd hebben, of niet? Ja, zeker. Ja, we zijn ooit met z'n tweeën begonnen. Eh, eh, je moet je voorstellen, eh, in 2002 is dat geweest. Dus dat is 19 jaar geleden is het programma gestart. door mijzelf en door een collega-radiomaker, Johan Vissers. Mhm. En, die twee, en die twee namen zijn een beetje verbasterd. En daar is Zwaardvis uit voortgekomen. Ja, ja ja, want eh, jouw eh, achternaam is Waard. En eh, Johannes Visser is dan Vis. Dus dan hoef je alleen nog de zetterige voor te zetten. En dan heb je het eigenlijk al. Ja. En wij zijn eigenlijk met z'n tweeën het programma begonnen. Hij is trouwens een fantastisch muzikant. Ook, die je zeker eens een keer moet uitnodigen als je dat nog niet gedaan hebt. Dat is misschien wel een heel goed idee. Ja. ja. Maar zoek op, op Mankes. Dat is een duo. Ja, ja, ja, ja ik, ik, ik, heb er wel eens van gehoord eh, hiervan. Eh, je hebt het ook nog wel eens gedraaid, volgens mij ook nog in uh, eh, Zwaardvis. Ja, ja. ja, sterker nog, hij is natuurlijk ook zaterdag te horen hè, als medeoprichter van het programma. Ah, oké, dus hij, je gaat hem telefonisch ook wat, wat vragen over het ja, een en ander. ja, hij had graag gekomen ook om iets te spelen, hij is muzikant. Ja. Maar dat gaan we een andere keer doen. Dat doen we in 1010. 1010, <laughs> ja, dus over tien weken al. Eh, dan zitten we volgens mij ergens in de buurt van de winter zo'n beetje. Dus, eh, mag... maar dat uh, geeft niet. Nee. Ehm, even over dat eh, programma, want eh, eh, je zegt al, het loopt al sinds 2002. Dus dat is al een, lange, ja, nog langer dan dat wij. We zijn ergens in 2008 begonnen. We hebben de uitzendingen nooit bijgehouden. Dus hou me te goede hoeveelste aflevering dit is. Maar als, als we zeggen in de buurt van de 700, dan denk ik dat we daar aardig in de buurt mee komen. Maar even over, over dat programma zelf. wat jij doet samen beurtelings met Thomas Bresser en dan... Eh, hoor ik ook wel een, eh, een andere Tom eh, die nog wel eens meedoet. Um, ja, een hele batterij technici die <laughs> ja. meewerkt. ja. even over, over de muziek. Want, want wat, wat is het eigenlijk precies? want jullie doen niet alleen Nederlandse producties, maar ook dingen erbuiten. Ja, zeker. Ja, wij zijn eigenlijk ooit begonnen. Kijk, je moet het zo zien, het is een alternatief muziek- en informatieprogramma. Het was ooit een beetje een recalcitrant programma wat andere muziek wilde laten horen. Hm. En een beetje eh, extremere dingen. Veel extremer dan je tegenwoordig hoort, want we zijn best wel braaf geworden na 19 jaar. Zijn, zijn de wilde haren er een beetje af eh, gegaan dan, of niet? Nou ja, vroeger, ja, nou ja, vroeger zaten wij gewoon eh, op de maandagavond hè, weggepropt in de programmering. Ja. En dan kon je nog wel eens eh, lekker punkmuziek draaien. <laughs> dat doen we nu eigenlijk niet meer. We zijn wat braver geworden, ook omdat het tijdstip natuurlijk veranderd is. Hè. We zitten nu gewoon op, uh, op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2. En dan kan je niet eh, ja, een bak herrie over de zender gooien. Nee. Eh, want dan krijg je ruzie met de, met de hoofdredacteur of programmaleider. van, nou ja, eh, ruzie. Kijk, je zit, we zitten natuurlijk tussen een actualiteitenprogramma en een sportprogramma. Daar zitten we precies tussen. Dus ja. is ook een beetje beschadigde muziek draaien. Ja, ja, ja. Dus, dus het, eh, dat je is moet... een beetje veranderd door de jaren heen. Ja. Ehm, dan, dat, dat is een beetje het, karakter van het programma. Uh, doen jullie ook live muziek, net zoals wij, of niet? Wij doen eh, soms live muziek. Uh, aanstaande zaterdag bijvoorbeeld, Daar komt Marvin naar de studio. Die gaat uh, akoestisch spelen. We doen het niet vaak, omdat het best wel een gedoe is in de studio... als er programma's voor en na zitten. Mhm. maar ja, je hoort natuurlijk wel altijd artiesten bij ons in de uitzending. Hè. We bellen gewoon met muzikanten. Net als jij dat ook vaak doet. Jij ja. ze dan ook regelmatig in de studio... Eh, wat dat betreft heb je ook best wel een zware periode achter de rug... en dat je niet, niet veel kon. Nee, eh, nou ja, dat, dat, waren wat afzeggingen... want de eh, Delta-variant uh, ging op een gegeven moment rond... en gewoon ook een ander virus. Dus dat, ja, de, de Alpha-variant, die gingen daarvoor nog... dat is een paar keer misgelopen, maar goed... maar wij, wij, wij doen, soms doen we ook een muzikant in de studio... maar meestal is het telefonisch. Ja. Ehm, want moet dat ook een link hebben met, met, met, met de regio? Of, of... Nee, dat ook nee? niet per se. Nee, nee, nee. Ze komen ook, eh, kijk net als jij die muzikant ook overal vandaan uh, tovert, eh, komen ze bij ons ook overal vandaan. Hè? En wij gebruiken natuurlijk, kijk wij kennen elkaar natuurlijk ook al een tijdje. Ja, Wij, wij, kijken ook naar elkaar en wij, nemen dingen van elkaar ook over. En als jij een leuke muzikant hebt en ik denk, nou dat is wel iets voor Zwaardvis ook, dan doe ik dat ook. Ja, want dat is wel heel leuk dat je erover begint. ik zat eens een keer op een zaterdagmiddag te luisteren. En op een gegeven moment uh, komt, komt ineens Wendy Moore voorbij. Ik denk, ik zit toch niet naar ZFM eh, te luisteren en naar Alternative FM. Ik zit gewoon naar Zwaardvis eh, te luisteren. Dat is een voorbeeld. Ja. ja. Ja, ja dat, klopt. Die komt dan ook wel eens langs, ja. <laughs> dat, is zo'n maffe gewaarwording, vond ik dat, op dat ja. moment. Maar, maar kijk, net, net, als jij dat doet, hanteer ik ook zeg maar de, de, de platformen die er zijn, zoals uh, eh, Indie, XL, eh, wat hebben we nog meer, King gebruiken we wel regelmatig eh, iets van. Maar ook andere platformen die alternatieve muziek promoten. Ja. Daar put ik uit, wij uit en dat doe jij ook. Dat doet het eigenlijk op, ja, jij hebt dan voornamelijk Nederlandse artiesten in je programma. Mhm. Volgens mij alleen maar, als ik het Alleen maar. Ja, dus, eh, Dat is een voorwaarde. En we vinden ook dat koffers bijvoorbeeld... Eh, dat dat eh, ja, een beetje uit de boos is. we vinden oh, eigenlijk... ja, Dat, dat vinden we wel. we, vinden, we leggen wat dat betreft best wel de lat een beetje hoog. We, we, vinden dat we dan ook origineel materiaal moeten laten horen van degene dat die... Vinden wij, ja, dat vinden wij niet. Want er zijn fantastische covers van nummers. Kijk, ik, ik kan je bijvoorbeeld aanprijzen... het laatste album van de Foo Fighters... met allemaal Bee Gees covers... Mhm. Maar ja, dat zal bij jou niet erin komen, omdat het niet Nederlands is. Nee, nee. Maar, maar ja, eh, kijk, Je, moet, je, moet, je voorstellen, wij hebben bijvoorbeeld aanstaande zaterdag, want als, we het over die jubileumuitzending hebben, we hebben natuurlijk een aantal bands die regelmatig ook in de uitzending te horen zijn geweest. En één daarvan is bijvoorbeeld de Cosmic Carnival. Die doet een Fleetwood Mac tribute eh, tour in de theaters. Dus die spelen covers. Ja. Ja, wij, wij, Hebben, wij hebben het eh, originele materiaal eh, heel vaak eh, laten horen. Dus, dus ja, maar goed. Ja. maar het, het, het is, dat zijn nuanceverschillen. Maar ehm, voor deze zaterdag moet je er ook echt voor gaan zitten. Als je het programma kent. Want het begint om 12 uur. En jullie stoppen pas om 6 uur s'avonds? Ja, we hebben, gewoon, eh, we hebben gewoon de hele middag, we hebben alle uren gepikt van andere programma's. En we gaan gewoon uitpakken, om, je doet maar één keer een duizendste uitzending. Ja. Dus dat doen we gewoon zes uur lang. Ja. <laughs> en die zit helemaal vol met artiesten. Eh, we hebben oud-medewerkers die eh, of naar de studio komen... of die we bellen. Die mogen zelf, om te kijken of ze dat nog kunnen na al die jaren... hun favoriete plaat aankondigen dat, wordt nog wat. Eh, in dus er, dat, zitten, dus er in elk uur eh, twee of drie oud-programmamakers eh, bij... Mhm. die gewoon een favoriet nummer mogen aankondigen. En dan misschien gaat het helemaal niet goed, maar dat is ten jammer. Ja, nou, maar dus, het is ook de charme, denk ik eerlijk gezegd. Dus, ja, dat denk ik wel. ja. ja. Ehm, voor de mensen die het willen volgen, aanstaande zaterdag 12 uur bij Radio Capelle, neem ik aan. Ja, tot zes uur. En heel veel artiesten. We hebben bijvoorbeeld, eh, ja, ik noemde net Cosmic Carnival, maar ook uh, de Bullfight uit Rotterdam uh, mm, aan het woord. De nieuwe Shining, een leuke band. Merel, Koman, Blackbird, ja. beter bekend als Blackbird. Ook. En we gaan ook bellen met bijvoorbeeld de organisatie Want het, kijk, alles gaat gewoon door. Hè. En gaat de popronde wel door, is ook een vraag. Ja. er is zaterdag natuurlijk een, een protestactie vanuit de evenementensector om ja. Eh, dus. festivals ja. weer, eh, weer op gang te krijgen. Nou, of dat gaat lukken, dat weten we niet. Maar het is wel goed dat ze een keer actie voeren. En misschien hebben we daar ook nog wel een beetje aandacht voor. Want het is nieuws, hè. Uh, eh, Zwaardvis is ook informatie. Nieuws. Op muziekgebied. Ja, dat, dat, dat, is, dat, dat is ook inherent. Wij hebben dat gedoe met die camping... waar de halve evenementensector over valt. En ze hebben, naar mijn idee, ook een echt punt. Want ik denk van ja, eh, wat, eh, wat mag eh, hier dan wel en wat mag een Lowlands bijvoorbeeld dan weer niet. Weet je? Dus dat zijn allemaal van die zaken, daar, daar heb ik ook een uitgesproken mening over. Dus, nou ja, het is een beetje raar hè. Want ik zit dubbel gevoel het is dat jij mij nou belt, maar ik zit nu ook een beetje op de achtergrond naar een voetbalwedstrijd te kijken van Feyenoord Rotterdam. Ja. Die stadion zit bijna vol. Ja. Dat mag wel. Ja. ja. <laughs> het, is, het is bizar voor, voor woorden. Eh, ik heb wel eens een beetje het idee dat die muzikanten een beetje de kind van de rekening zijn. Heb ik, eh, heb ik nu nou, dat, is, dat is heel jammer, want de, kijk, het is nu al voor het tweede jaar dat het festivalseizoen eh, in het water valt. Hm. Ja. ja, als je wat hoort op de achtergrond, ze zijn dan het opruimen. Maar goed, ga door. <laughs> Maar, maar dat, dat zijn dingen, ja, dat is niet te verkopen. Dat is niet te verklaren. Hm. Dat, hoe de evenementensector gewoon eh, om zeep geholpen wordt. En weet je wat het is? Kijk, wij draaien elke week leuke plaatjes. Jij doet dat, ik doe dat en heel veel mensen doen dat op lokale radiostations. Kijk, die muzikanten, die moeten natuurlijk wel wat kunnen verdienen. Ja. En die verdienen nu niks. Nee. En dat is heel zonde, want straks, het zal niet zo vaart lopen, maar het zou toch heel triest zijn als wij straks geen muziek meer kunnen laten horen. Van... Nee, dan wordt, het, dan wordt het toch een saaie bedoeling dan wordt het saai. Want dan moet je allemaal uit de gouden oude bakken gaan putten. En dat is, ja, kan ook leuk zijn, maar daar zijn we niet voor. Nee, nee volgens mij ook niet. We willen graag ook eh, nieuwe dingen laten horen. Ja. Willem, het was mij aangenaam om eh, je te, eh, weer te mogen spreken. Ja, leuk. ik spreek jou zaterdag, hè? Ja, dan andersom. Want dan eh, mag, ik, eh, mag ik plaatsnemen in... <laughs> Eh, telefonisch plaatsnemen in, in het programma. Dat vind ik wel, vind ik wel leuk, trouwens. Ehm, ja, je, ik zei het al. Wendy Moore, die, die had je al laten horen.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 Zou je denken, maar dit is toch echt heel erg modern. Want dit is vrij recent uitgebracht. Ze heet Anna Rose Clayton voluit. En onder de naam A. Rose brengt ze het materiaal uit. En dit is Bleachers. Daarvoor Wendy Moore met eh, Relapse. Eh, het is eh, tijd om afscheid te nemen van... Luc Nijman. Ik weet niet, die, hij hoort zijn naam, maar moet nog eventjes deze kant op komen. Ja, het is leuk dat, dat die jongens nog even een beetje aan het babbelen zijn, maar... hallo. Ja, hallo. Ik ben er weer. Ik ben er <laughs> je weer. bent er weer. en daarvoor trouwens Wendy Moore met Relapse. Die hadden we net gedraaid. leuk. Vond je het weer eh, wat uh, eh, ja, was, eh, was, super gezellig. Ja? ja, ik vind het altijd leuk om hier te komen. Ja, ehm, je, maakt maakte al een toespeling over het materiaal wat je, waar je mee bezig bent. Ja. Wanneer komt dat uit? van mijn eigen materiaal? Of van ja, je eigen materiaal. ik, oeh, goede vraag. Ik denk, of ben je niet een echte strakke planner en zegt van... nou, het moet morgen af zijn? Of, Nou, ik heb, omdat die, die twee albums en de singles komen volgende maand van... Dat is twee albums volgende maand, weet je. Dat is een heleboel. En ook de live optreden waar ik in, in spel. Dan eh, ga ik eerst daarop concentreren. Maar mijn plan is eigenlijk met Chocolate Box... Eh, steeds meer eh, regelmatig dingen uit te brengen. Dus voor kerst komt er wel ehm, nog single erbij. Van jou? van mij. Ja. ja. En dan nog een album volgende jaar. Oké, In het begin dus- van de jaar. Dus ik laat je dat wel weten. Ja, eh, eh, daar staan uh, meer tracks op. Want een EP is meestal vijf of zes nummers. maar een album moet iets meer zijn. Dan praat maar je gewoon over twaalf nummers, denk ik. Inderdaad, ja. Meestal een album maak ik met tien nummers. Mhm. En een, een, EP of een mini-album. Want niet iedereen weet wat een EP is. Ja, Jij wel. Extended Play heet dat. Ja, yeah, Extended Play. Wij, wij denken dat. Ehm, en omdat we dan in anno 2021 20, zitten eh, Spotify, weet je. Eh, mensen luisteren naar, naar nummers. En eh, ik ben een albumman. Ik luister graag naar albums, maar niet iedereen. En, ehm, dus ik, ik ben aan het testen van singles uitbrengen... van mini-albums, you know, drie of vier tegelijk... of een album. Zoals bijvoorbeeld... Je hebt die Summer EP van mij. Die Spring EP. vorig jaar uitkwam. En die zijn allebei met vier nummers op. En die zijn eigenlijk een deel in mijn hoofd van een hele album. Okay. Het album is nog niet uitgebracht, maar dat is dan zal ik afronden bij het eind van het jaar. En uh, Engine at Road is ook van die autumn mini-album die eh, uit moeten komen. Maar dus eh, ja, ik, ik, ik, We gaan het beleven in ieder geval. Ja, zeker. Dank voor je komst. Graag gedaan. Bedankt om de vraag. Ja, en we gaan verder met de muziek. Dit is Lissa... Of Lisa. Ja, Lisa. Modder. En dat is eh, de single die ze uit eh, gaat eh, brengen. Of tenminste, heeft uitgebracht. En het is de bedoeling dat daar een EP ook van gaat komen. Die EP die heet Dance. En het is eigenlijk Dreamfolk. Nee, het is Dream, Dreamfolk. Oké, oké. time to talk. Instilled in you the vivid picture, shot in the dark, you lost your own image finding the dust between the layers. No one can keep you from. she might like that wasn't enough. She lost her grip there. I don't know where she went. twee toch een beetje in het eh, verlengde. Lissa en Mother eh, van een EP die nog gaat eh, komen verderop in het jaar. Dance. En de Visual en Waves. En dat is weer uit de koker van uh, Conjo Vergeer gekomen. Want die volg ik ook regelmatig op, het, op de sociale media kanalen. En die kwam daarmee. En ik zal toch denk ik wel eh, het vermoeden hebben... dat dat binnenkort eh, bij de Indie XL wel weer ergens eh, voorbij hoort komen. Ehm, leuk is dat de mensen van King Forward Records op een gegeven moment... na het gesprek en nadat ik Sincerely Jacob met Jacob D. Edwards... had gedraaid... dat ze toen met het bericht kwamen van... de jongens, we draaien hem. ja, maar toen had ik hem mogen draaien. Dus moet je je klanten tevreden stellen. Dus hij komt nog een keer voorbij hoor. Jacob D. Edwards met... Sincerely Jacob. En het uh, nummer is dan ook meteen de laatste voor vandaag eh, bij eh, deze Alternative FM. Volgende week zijn we er weer. Dag! Tobacco the carpet fibers, bloodstains in the bathroom walls will serve you well.